Marion Koekoek met het NOS Journaal. Anderhalf procent van de jongeren tussen de 13 en 16 zegt verslaafd te zijn aan online gamen met anderen. Dat zijn 12.000 kinderen, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. De verslaafde kinderen zijn ongemiddeld bijna acht uur per dag online aan het gamen. Het zijn vrijwel allemaal jongens en twee derde van hen zitten op het VMBO. Verslaafde gamers hebben vaker last van depressies dan leeftijdsgenoten en hebben vaker een negatief zelfbeeld. De FNV heeft nog geen oplossing gevonden in de ruzie over het pensioenstelsel. Het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale werd vannacht rond half 1 gestaakt. De grootste vakbond FNV Bondgenoot is het niet eens met het principeakkoord over de pensioenen. Dat is gesloten met de werkgevers. Er wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. In een vakantiehuisje in Voorthuizen is een dode gevonden na een uitslaande brand. De brand op een camping werd om kwart over drie ontdekt en was snel onder controle. De identiteit van de dode is nog niet bekend. Ook kwam een hondje om bij de brand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. De NAVO in Afghanistan moet meer toezicht houden op de Afghaanse politie en het leger. Dat zeggen hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib. De organisaties zeggen dat politie en leger de rechten van eigen burgers schenden, onder meer door marteling en misbruik. Er is meer training van Afghaanse politiemensen nodig en er moeten betere onderzoeksmogelijkheden komen van machtsmisbruik. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn vannacht zeker vijf explosies gehoord in de buurt van het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi. Het zou gaan om raketaanvallen van NAVO-troepen. Intussen melden inwoners van Tripoli een tekort aan levensmiddelen, brandstof en medicijnen. Het verloop van de strijd op de grond in Libië blijft onduidelijk. Opstandelingen claimen dat ze zijn opgerukt tot vlakbij de hoofdstad. Het weer is droog, later in de ochtend in het westen buien. Vanmiddag kan het in het binnenland regenen. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Er staan files op. Dit is AZ. Johnson John richting Hoek aan Dam. Van de A tussen NWB, af het A van Hoorn en de af het Weiden. In de Randwormer stad staan 12 kilo files op de meter door een a ongeluk bij de vrachtwagen aan Dam. Tussen af daar de Avanhof zijn bij en de afrit de, de Wormert. Wormert, twee reis 12 kilo afgesmeten door een sloten ongeluk met een vrachtwagen op de av 5 15 richting daar Europa zijn bij Hoort. Rij afrit de het langzaam bij de twee 2 3 kilo rijstoken meter tussen afgesloten Hoogvliet en te Spijken. Op de AV is 17 richting Europa en op de A20 rijdt het liggen daar 3 kilo. Daar staan meter tussen Hoogvliet. Zandvoort heeft